Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Evenementen en grote zalen willen over een maand helemaal open zijn. De evenementenbranche wil dat alle coronaregels verdwijnen... en de bol op 11 maart weer als vanouds is. Dinsdag is er weer een persconferentie... waarin we misschien wat over versoepelingen horen. Dat is een prima eerste stap, vinden evenementenorganisatoren. En daarna kan er volgens hen worden doorgepakt... zodat in maart de regels helemaal weg zijn. Bij evenementen mogen nu tot 1250 bezoekers zijn. Je moet dan wel verplicht zitten. Daardoor worden veel feestjes en concerten afgelast of uitgesteld. In de Tweede Kamer gaat het op dit moment over de abortuspil. Daarmee kunnen vrouwen een zwangerschap van maximaal 9 weken afbreken. Nu kan je zo'n pil alleen krijgen bij de abortuskliniek. Maar als de kamerakkoord gaat, kan je straks ook bij je huisarts aankloppen. Dat is een plan van GroenLinks en de PvdA. Verslaggever Wilco Boom weet meer. Nou, zij zien dat als een eh, uitbreiding van de keuzevrijheid en de autonomie voor vrouwen. En het zou ook minder belastend zijn als vrouwen voor het afbreken van een ongewenste zwangerschap eh, met deze pil bij de eigen vertrouwde huisarts terecht kunnen... in plaats van naar een ziekenhuis of een abortuskliniek te moeten eh, reizen. Het lijkt erop dat er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor de abortuspilwet. De eindtoets op de basisschool gaat de prullenbak in en daarvoor in de plaats komt de doorstroomtoets. Leerlingen in groep 8 maken die pas als ze het middelbare schooladvies van hun juf of meester al binnen hebben. En als ze op de toets beter scoren, dan moet hun leerkracht opnieuw naar het advies kijken. Dat moet alle kinderen een eerlijke kans geven. En wie nog wat geld over heeft, kan tot drie uur vanmiddag bieden op een zeldzame zwarte diamant. Volgens veilinghuis Sotheby's is het de grootste zwarte diamant die ooit op een veiling is aangeboden. Volgens experts komt de diamant misschien uit de ruimte... maar er zijn ook wetenschappers die zeggen dat dat onzin is. Het is in elk geval een mooi verhaal om de vraagprijs wat op te krikken... want de diamant moet tussen de 3,5 en 6 miljoen euro opbrengen. Het weer een grijze dag vandaag bij gaat of 11. Vanavond en vannacht trekt er weer regen over het land. En morgen wordt het wat kouder, 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn weinig problemen meer onderweg. Alleen op de N201 Hilversum uit Horen staat het verkeer wel vast... tussen Kortenhoef en Vreeland. In beide richtingen is de Vreelandbrug versperd door een technische storing. Dat veroorzaakt vertraging. Het is nog niet bekend hoe laat de problemen zijn opgelost. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting.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 Dus na 12 komt het dus nog wel een uur. Maar dat is dan een eh, uurtje triple play met Kees de Haan. een tweede uur. Dus heb je het eerste uur even gemist. Nou, niet zo dramatisch. Andrew Gold maakte geloof ik ergens eh, ooit eh, deel uit uh, van hier. Ik weet het niet helemaal zeker, maar wat ik wel weet is dat dit een hit is geweest. En als het een hit is geweest, dan kennen de mensen het ook. Dan, het is net alsof ik Ger Leugman hoorde praten, want we hadden die leuke discussies op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 van heeft dit in de top 40 gestaan of niet? Nou, volgens mij heeft Andrew Gold wel degelijk in de top 40 gestaan. Ehm, we gaan eventjes iets spannends doen, want ik ga het weer eventjes dus, eh, aan mij te overgeven. Eh, maar dat doen we niet eerder voordat ik eerst dit eh, fijne nummer heb aangekondigd van Donald Summer en State of Independence. Little Lies van Fleetwood Mac. Daarvoor eh, was het... Eh, ja, dan moet ik even kijken. Hè. een heel lijstje eh, gemaakt. Phil Collins met In the Tonight. En Donna Summer met State of Independence. Ehm, we gaan eventjes iets doen. Want ik had het met te erover van... wat, wat ken je dan zoal? Nou, Chef Special, dat kende die wel. Maar dan ga ik hem, eh, heb ik hem maar net eh, zitten vertellen. Maar die zijn ooit nog eens een keer hier bij ons geweest. Toen wist nog helemaal niemand van Chef Special. En wij hadden ze al. Eh, hoe is dat verhaal een beetje tot stand gekomen? Want dat is best een, er zit toch een klein verhaaltje aan vast. we hebben Alternative FM ook nog tijdelijk met z'n drieën gedaan. toen was Menno Hoekstra eventjes de derde presentator. En die vroeg zich af, joh, eh, ik heb een band. Eh, donderdagavond eh, zou je mee kunnen interviewen. Want het gaat om Chef Special. Wat bleek, deze Menno Hoekstra die had, een, die had een klasgenoot. En dat is de huidige drummer van, van Chef Special. Dus Wouter Prudon. die zaten bij elkaar in, in een klas bij het ondernemerscollege ergens. In Adem, weet ik wel wat. nou ja, daar kwamen ze dan. Chef Special. Niemand had wat ze gehoord. Eh, eh, ook eh, Joshua Nollet, die had al wat interviews gedaan. En die, die kreeg met mij te maken. Die denkt van, nou, dit is weer zo'n gast uit de lokale omroep. Kan hij ook wel vragen stellen? Ja, dat kon ik. Want na afloop kreeg ik toch eens nog een vet compliment van Joshua Nollet. En eh, daarna hebben die jongens het heel slim aangepakt als het ging om hun PR. Niet alleen zij, maar ook eh, het eh, management wat erachter steekt. Nou, en we hoeven dus niets meer te vertellen over Sir Special. Want ze waren vorig jaar nog in het nieuws bij monden van Joshua Nollet... die er enorm de pest over inhield. had over de manier waarop ze met de muzikanten werden omgesprongen. Want ja, Prins Bernard die had op een gegeven moment gevraagd... oftewel Bernard van Oranje van het circuit joh, kunnen jullie niet eh, gratis en voor niks eh, bij de Formule 1 eh, komen spelen? Waarop Joshua Nellet zei, ja, maar als je zo denkt over de muzikanten, dan komen we helemaal niet. Want we gaan niet voor een paar vrijkaarten en een, pasje ook op prinsen. terwijl de rest van Nederland loopt te sappelen in de cultuursector. Dat doen we niet. Nou, zo is het een beetje... dat was een beetje het laatste wapenfeit van Chef Special. Ehm, in het nieuws dan. Maar... Eh, terug naar 2009. Naar die gedenkwaardige uitzending van Alternative FM. Waar ze te gasten waren. En toen speelden ze, ja, geloof het of niet... een van de nummers die bijna vrijwel niemand kent. En eh, dat nummer dat heet Riddle Raps. like I could catch that tight vibe. I feel like I could take a step back and might find the right track and leave the whack back behind. And I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. It's alright, but then again, I'm gonna let that I rewind. I rewind. It's like a backpack. through life with all kinds of little setbacks. But never mind that side, cause yo, we got that riddle rap in your head. Sit back, relax, yo, cat. Listening to this and feel glad. If you still feel bad, we can have a little chat. Figure out the riddle rap, really, if you're into that. I write a million riddles similar to this rap, yes. A million rhythms just to get your feel by. Into how we go and reveal that for real man. It's out with every little whisper that you still can not speak out. Let your heat out, it should rebound. Free minds, these sounds. Let that reach out, that beat bounce. My feet filling the ground. Your secrets, now let me figure them out. This riddle raps, something with me, nothing without. This riddle raps, something when you're under and down. This riddle raps. Never stop calling it out, it's riddle raps. Yeah, yeah. It's riddle raps, so I'm making all of your bounds. Riddle raps, fuck filler. It's all in the sound, it's riddle raps. What the fuck you talking about? It's riddle raps. Yeah, yeah. Check it. Check it back in that middle, yeah, rapping that riddle. And if you understand something of it, better get in a better. Let me hear it better, put them heads together instead of ending up with nothing but your empty hand single. It's all about collaborating till we fill them. Same vibe at the same time, yeah, that's the finish. Same line on the same page, and we can bring it up if we try. Flip the page, really, if we try right. The riddles in your mind, riddles in life. The riddles in my rhyme, riddles hidden at times. And music be that remedy to figure shit out. The focal rhythms and odds to be simple somehow. If you speak out, let you hear that. It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, beat my feet filling the ground. Your secrets, now let me finger them out. It's bit of raps, so I'm with me, nothing I'm without. It's bit of raps, so I'm when you're under and down. It's bit of raps, you'll never stop calling it out. It's bit of raps, it's been a rap, yo. Start making all of your bounds. a rap, show, Feeling it's all in the sound. It's been a rap. What the fuck you talking about? It's been a rap, rap. Yeah, yeah. Check. out his middle raps, yo filler. It's all in the sound, his middle raps. Never stop calling it out, his middle rap. It's middle raps, so I'm making all of y'all bounce. Middle raps, fuck feel that, it's all in the sound. Middle raps, what the fuck you talking about? It's middle rap, rap, eh, eh, eh. too much to say. Never had much luck with love and romance. I guess it's always been that way. But I've been seriously thinking about on a velvet I know it's strange, but my luck's about to Cause what we got here is true love. yeah. This is a permanent condition of the most serious kind. Now let me tell you, baby, that you were sent from up above. Give me a shine, let's not waste any more. know it ain't like nothing else. True love, you really ought to try it. You owe it to yourself to get you some. mensen die denken... ja, eh, normaal gesproken hoor ik toch altijd het eh, programma Triple Play van Kees de Haan. Ja, ik zal even uitleggen. We, we zijn bezig om eh, weer een vrijwilliger bij te betrekken. Dus dan moeten we een beetje eroverheen schuiven. Dat is Meindert. Die kijkt even mee van hoe ik dat allemaal doe. En af en toe maakt hij ook even zelf een, eh, een doorstart eh, met, eh, met datgene wat ik uitgezocht heb. Zoals deze van de Police. maar ik heb voor de mensen die Triple Play nog willen horen... ik geloof dat ze na 12 er nog één uur aan vastzitten. Dus je hoort in ieder geval nog één uur Triple Play hierna. Dus dat, dat is even... Uh, programma technisch wat ik doorgeef. Ehm, maar we hebben natuurlijk hier uit dit systeem ook muziek klaarstaan. Eh, heel bijzonder. Zit ook eh, weer een verhaal aan vast. trouwens, eh, daarvoor had ik, hadden we nog iets daarbij gedraaid. moet ik even erbij pakken, jongens. de Pat Benatar en Chef Special die, waren ook nog te horen geweest voor de mensen die zeggen van... ja, wat heb je dan voorgedraaid? nou, dat dus. maar goed, ehm, we gaan even terug naar wat ik nu ga draaien. Dat is de Pussycat Dolls. Daar zit een verhaal aan aan vast. Want eh, Nicole Scherzinger, dat is eh, de eh, dame uit die band, uh, deze damesgroep, die zit tegenwoordig ehm, ergens in een of ander ehm, programma America's Got Talent. Daar zit ze ook bij. dat, de laatste keer is daar ook wel wat gedoe over geweest. Maar ze heeft ook nog eens een, een kleine affaire gehad met een zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. En dan weet iedereen wel over wie ik het heb. Dat is Lewis Hamilton. En daar heeft ze ook nog een, eh, een kleine, korte eh, relatie eh, mee, gehad. Ik geloof anderhalf jaar geduurd. En dat was volgens mij ook in... nou, dat was net na deze single die ze toen hebben uitgebracht. Hij is wel leuk hoor, wat, wat dat gaat. En dat nummer dat heet de Don't You. En daar zit ook Buster Rhymes die je erop hoort. De Pussycat Dolls. Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation.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 Don't you wish your girlfriend was fun like me? okay. I see how it's going down. Seem like Shorty want a little menage to pop off or something. Let's go. Well, let me get straight to it. A broad won't watch it.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 They seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. history recalls how great the fall could be while everybody's sleeping. hem wel eens eh, laten horen in de tijd eh, dat we de programma's hadden tussen 10 en 12 alleen al. Vanwege eh, dat dijde virus in 2020. En toen had ik op een gegeven moment ook eens een keer besloten om dit nummer eens een keer te laten horen. Supertramp en Fool's Overture. Daarvoor hoorde je trouwens de Pussycat Dolls. En daarmee is ook een einde gekomen aan de, even dit uh, opleidingsinstituut uh, tussen 10 en 12. Volgende week zitten we alleen tussen 10 en 11. Maar goed, uh, dat heeft ook weer te maken omdat ik niet helemaal had eh, meegekregen dat ook eh, Kees de Haan bezig was. Want ja, die levert ook een bijdrage. Met Triple Play. Daar ga je straks eh, na 12 uur nog naar luisteren als dat goed is. Want het programma duurt 2 uur. en het eerste uur, dat heb je helaas moeten missen. Maar niet getreurd. Volgende, volgende uur is het gewoon wel zo. Sluit af! Uh, is een, een, illustere band met Jim Morrison in de gelederen. Een man die poëtisch is aangelegd. Heeft het ook niet lang eh, gemaakt. Eh, hij behoorde tot eh, de club van 27. Er zijn heel veel muzikanten op 27-jarige leeftijd overleden. Kurt Cobain was er een van, Amy Winehouse, maar Jim Morrison ook. Volgende week zijn we er weer. The Doors en Lover Medley. Dag hoor. Don't you love her madly? Don't you need her badly?